吉祥，吉祥，吉祥，哇哇！吉祥，吉祥，吉祥，哇哇！哦天啊，哦天啊，谁抢？谁抢？吉祥。

te Daar is de Armen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Op je Strek je af. maken. omhoog. Schouders op. Je hoofd omhoog. Hoofd omhoog. je billen naar achteren. Billen naar achteren.

show, show, show, show, show.